Jelle Seubring met het NOS Journaal. De brandweer in Australië krijgt de verschillende natuurbranden in de staat New South Wales nog niet onder controle. Inmiddels is in zes gebieden de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn zo'n 20 brandhaarden en er zijn al meer dan duizend brandweerlieden ingezet. Door de felle wind en hoge temperaturen kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, wel zijn zeker 20 huizen verwoest. Ten zuiden van het Griekse eiland Kreta is een migrantenboot omgeslagen. 18 mensen zijn daarbij omgekomen. De kustwacht trof de lichamen aan in een halfgezonken opblaasboot. Twee opvarenden waren nog in leven en zijn naar Kreta gebracht. Het was de afgelopen dagen zeer slecht weer in het gebied. Waar de boot vandaan kwam is nog onbekend. Hamas levert zijn wapens pas in als de Israëlische bezetting voorbij is. Dat zegt een politiek kopstuk van Hamas. De gesprekken over het tweede deel van het akkoord zijn voor zover bekend nog niet begonnen. Qatar maakt zich daar zorgen om en zegt dat het bestand tussen Hamas en Israël in een kritieke fase zit. De Duitse televisiepresentator Thomas Gottschalk heeft afscheid genomen van zijn publiek. Hij was gisteravond voor het laatst op tv. Volgens velen was de 75-jarige presentator de koning van de Duitse zaterdagavondtelevisie. Onder meer met het programma Wet en Das, waar miljoenen mensen naar keken. Vorige week maakte Gottschalk bekend dat hij ernstig ziek is en kanker heeft. Een paar dagen eerder hield hij een prijsuitreiking aan de Amerikaanse zangeres Cher. Daar hield hij een warrig verhaal en hij het vooral over zichzelf. Volgens Gottschalk kwam dat door zijn medicijnen.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 Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht. En een kwestie van gewicht. Van de dingen en ook de dingen die we zien in alle landen waar we wonen. En de dochters en de zonen, elke ochtend naast het bed.